uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken. Johnson zelf was er niet bij. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van regeringsmedewerkers... die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt... heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruimende berichten op sociale media... in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De techbedrijven was al eerder om informatie gevraagd, maar daar was toen geen gehoor aan gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt. Dat meldt het CBS. De Nederlandse landbouw zette in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Ruim 11 minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de drogere periodes de afgelopen jaren... waardoor er minder schimmelziektes waren. En voetbalclub Helmond Sport weigert vanavond te spelen tegen FC Emmen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB wijst dat verzoek af. Helmond Sport zegt maar tien beschikbare spelers te hebben, inclusief de keeper. Wanneer Helmond Sport vanavond niet aan de aftrap verschijnt, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Het weer, de ochtend start met mist en nevel. Later vandaag is het bewolkt. In het noorden breekt de zon soms door. Het wordt overdag tussen de 3 en 8 graden. Zaterdag verandert er weinig. De bewolking overheerst. En met 5 graden is het kil. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Badhoevedorp 5 minuten vertraging door een aanrijding. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad.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 Don't be so quick to don't walk away. Come on, dance with me. mess around. 106.9 ZFN less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it.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 Oh, I got red lights on the run But soon there'll be a freeway, yeah Get my feet on holy ground so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me. driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same for you. Though you can't hear me when I get through.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 Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april 2021 afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. In het Verenigd Koninkrijk waren toen strenge coronamaatregelen. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt. De daling komt waarschijnlijk door de droge periodes de afgelopen jaren... waardoor er minder schimmelziektes waren, meldt het CBS. En Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. Bij moederbedrijf Air France KLM was Elbers niet populair. Hij zou, eh, hij zou regelmatig hebben dwarsgelegen. Het weer, de ochtend start met mist en nevel. Later vandaag is het bewolkt. In het noorden breekt de zon soms door. Het wordt overdag tussen de 3 en 8 graden. turning half her weight? And did the twin flame bruise paint you blue?